Bijna alle stemmen zijn geteld en Fidesz heeft een ruime meerderheid behaald, zo'n 53 procent. Partijleider Orbán wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe premier. De extreemrechtse beweging voor een beter Hongarije heeft ook veel stemmen getrokken. De partij die zich openlijk keert tegen Joden en Zigeuners komt voor het eerst in het parlement. De regerende socialisten krijgen nog geen 20% van de stemmen. Veel kiezers geven hen de schuld van de crisis waarin Hongarije zich bevindt. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H. Vrijdag had de rechter hem dat verboden op straffen van 15.000 euro per overtreding. Met een verborgen camera is gefilmd in de TBS-kliniek in Vught waar H zit. Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzending vertelt hij gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat ze de eventuele boete zullen betalen. Het lichaam van de verongelukte Poolse president Kaczynski is terug in Polen. Tienduizenden mensen stonden bij het presidentieel paleis in Warschau op de kist te wachten. Ze zongen zachtjes het Poolse volkslied en legden bloemen bij het paleis. Het lichaam van Lech Kaczynski werd gisteren in Rusland geïdentificeerd door zijn tweelingbroer. Het hoofd van de Salesianen van Don Bosco betreurt het dat zijn orde niet meteen open is geweest over het seksueel misbruik, toen daar onlangs berichten over naar buiten kwamen. In Kruispunt Radio zei Pater Spronk dat de Salesianen te veel in de verdediging zijn geweest en dat het